De vakbeweging wil duidelijk maken welke mogelijkheden zij nog zien in het overleg met de werkgevers om voor donderdag met een alternatief te komen voor verhoging van de AOW-leeftijd. Mogelijk reageren de vakcentrales op het laatste voorstel van de werkgevers. Die kwamen vanochtend met het plan om de AOW-leeftijd over 15 jaar in één keer te verhogen van 65 naar 67. De politie in Den Haag heeft twee mannen van 18 aangehouden... die begin deze maand willekeurig gekozen slachtoffers ernstig hebben mishandeld. Ze zochten hun slachtoffers tijdens autoritjes, onder meer in Wateringen en Rijswijk. Ze werden geslagen en geschopt en in twee gevallen met een scherp voorwerp in het been gestoken. Bij de politie zijn vijf gevallen bekend, maar ze vermoedt dat niet iedereen aangifte heeft gedaan. Minister Van der Laan van Wonenwijk en Integratie stelt een externe toezichthouder aan bij woningcoöperatie Servatius in Maastricht. Dat is volgens hem nodig omdat de coöperatie in grote financiële problemen verkeert. Vorige maand werd bekend dat de bouw door Servatius van een studentencampus 35 miljoen euro duurder uitvalt dan oorspronkelijk was geraamd. De minister omschrijft de situatie als ernstig omdat de coöperatie de tegenvaller niet uit eigen middelen kan betalen. Burgemeester Cohen van Amsterdam zegt dat hij maar een beperkte rol heeft gespeeld in de besluitvorming over de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Dat zei hij vanochtend tegen de enquêtecommissie die onderzoekt wat er allemaal fout ging bij de aanleg van de metrolijn. Een speciale wethouder is verantwoordelijk en er zijn veel adviseurs bij het project betrokken, zei Cohen. Hij vindt dat verantwoordelijk wethouder Dales, die het besluit over de aanleg door de gemeenteraad loodste, het goed heeft gedaan. Dales kreeg veel kritiek. Hij zou de kosten voor de metrolijn bewust veel te laag hebben geschat. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt en plaatselijk wat lichte regen. Temperatuur 16 tot 19 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig en valt weinig regen.